Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zuid-Korea heeft aangekondigd een militair akkoord met Noord-Korea gedeeltelijk op te schorten. Ook komen er meer militaire controles langs de noordelijke grens. Zuid-Korea reageert daarmee op de lancering van een Noord-Koreaanse spionagesatelliet. Daarmee kunnen Japan en Zuid-Korea beter in de gaten worden gehouden, zegt Pyongyang. De VS en Japan hebben de lancering veroordeeld... omdat die in strijd zou zijn met meerdere VN-resoluties. In het laatste verkiezingsdebat hebben de lijsttrekkers van de grootste partijen geprobeerd de vele nog zwevende kiezers naar zich toe te trekken. In het debat haalde GroenLinks-PVDA-leider Timmermans fel uit naar VVD-leider Gus. Hij verweet dat de partij geen verantwoordelijkheid neemt voor de schandalen rond de toeslagen en de gaswinning. PVV-leider Wilders zocht juist verbinding. Hij benadrukte dat als zijn partij de grootste wordt... hij premier wil worden voor alle Nederlanders, ongeacht hun geloof of achtergrond. En in onder meer Zwolle en Castricum kunnen de eerste kiezers al hun stem uitbrengen... voor de Tweede Kamerverkiezingen. Enkele stembureaus openden al middernacht. Reguliere locaties gaan om half acht open. Kiezers kunnen dan tot negen uur komende avond hun stem uitbrengen. De bagagemedewerkers op Schiphol gaan flink meer verdienen. Ze kunnen er in twee jaar tijd gemiddeld 33% op vooruit gaan... blijkt uit een onderhandelingsakkoord dat de FNV bekend heeft gemaakt. Het rommelt al een tijd bij de bagagebedrijven. Onder meer vanwege het zware werk en de lage betaling. Als alle leden van de vakbonden akkoord gaan... stijgen de lonen per 1 januari met gemiddeld 19 En een jaar later komen er nog eens twee loonsverhogingen bovenop. Het weer vannacht is het overwegend droog en koud... met temperaturen rond het vriespunt.